als het land steniging invoert als straf voor overspel. Die waarschuwing uit de minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Het voorstel komt van een Afghaanse werkgroep... die naar nieuwe strafwetgeving kijkt. Getrouwde mensen die betrapt worden op overspel moeten volgens het voorstel in het openbaar gestenigd worden. Dat gebeurde ook al onder het bewind van de Taliban. Nederland betaalt al jaren mee aan de wederopbouw van Afghanistan. Timmerman waarschuwde, Timmermans waarschuwde dat aan die steun snel een einde kan komen als steniging weer wordt ingevoerd. CNV-voorzitter Jaap Smit wordt waarschijnlijk de nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is voorgedragen door Provinciale Staten. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, maar dat is meestal een formaliteit. Jaap Smit wordt in Zuid-Holland de opvolger van Jan Fransen, die lid wordt van de Raad van State. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een negatief advies uitgebracht over de toekomst van vliegbasis Volkel. De provincie maakt zich zorgen over mogelijke transporten van kernwapens. Het is een publiek geheim dat op de vliegbasis in de gemeente Uden kernwapens liggen opgeslagen. Het ministerie van Defensie moet voor 1 november 2015 een besluit nemen over de toekomst van de vliegbasis. Het stormseizoen in het Amerikaanse continent is dit jaar minder hevig verlopen dan verwacht. Weerkundigen hadden gerekend op 13 tot 20 stormen, waarvan de helft orkanen en 3 tot 6 zware orkanen. Maar het bleef beperkt tot 13 stormen. Alleen Ingrid en Umberto groeiden uit tot een orkaan. Meteorologen geven onder meer als verklaring dat de lucht droger was dan verwacht. In droge lucht ontstaan minder snel stormen. Het weer vannacht van het noorden uit toenemende bewolking en wat buitjes landinwaarts met natte sneeuw.